Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In België is voor het eerst in ruim 30 jaar weer Afrikaanse varkenspest opgedoken. De ziekte is gevonden bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg. Om verspreiding van het virus tegen te gaan is de jacht in het gebied beperkt. Ook zijn er maatregelen genomen bij varkensbedrijven in de buurt. De Afrikaanse varkenspest is voor alle varkenssoorten dodelijk. Er bestaat geen behandeling of vaccin tegen. Voor mensen is de ziekte ongevaarlijk. De Afrikaanse varkenspest heerst al enkele jaren in Oost-Europa. De laatste maanden heeft de ziekte zich meer verspreid naar het westen. In Nederland is het virus nog niet opgedoken. In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een lekkende gasleiding... een reeks explosies veroorzaakt en een ravage aangericht. In de plaats Lawrence zijn 20 tot 25 huizen afgebrand. Ook in twee andere plaatsen ten noorden van Boston zijn huizen verwoest. Wat het lek heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Verschillende inwoners hadden de brandweer gebeld omdat ze een probleem met de gasleiding hadden. Over gewonden is nog niets bekend. Inwoners van verschillende buurten zijn opgeroepen hun huis te verlaten. Het gasbedrijf in Massachusetts heeft inmiddels de druk van de leidingen gehaald. Suriname heeft de excuses van minister Blok van Buitenlandse Zaken aanvaard. We beschouwen de zaak als afgehandeld, staat in een persbericht van de Surinaamse regering. Blok noemde Suriname afgelopen zomer op een besloten bijeenkomst een failed state. Paramaribo was daar woest over en wees de schriftelijke excuses die Blok kort daarna aanbood van de hand. Vorige week ging de minister in de Tweede Kamer diep door het stof en deze week bracht een Nederlandse gezant een bezoek aan Suriname. Die zei dat Blok zijn uitspraken heeft ingetrokken en daar neemt Paramaribo genoegen mee. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af.